Clemens Peters met het NOS Journaal. In amsterdam zuidbrand De politie gaat ervan uit dat het busje is gebruikt als vluchtauto... na de schietpartij in de wijk De Pijp gisteravond. Volgens de politie was dat een liquidatiepoging. Aan het begin van de avond schoot een man in een horecagelegenheid op een groepje mannen dat daar zat. Een van hen raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Een tweede man werd in zijn benen geschoten en een derde in zijn schouder. De schutter ging er vandoor in een bestelauto die nu dus waarschijnlijk is teruggevonden. Het Openbaar Ministerie heeft meer aangiftes binnengekregen tegen de 32-jarige Leidse waterpolo-coach Koen P. Hij werd al verdacht van een verkrachting en van ontucht met twee minderjarige waterpolo-speelsters. Waterpolo en zwemvereniging ZVL 1886 is op de hoogte gebracht van de aangiftes, die net als de eerste in de zedensfeer liggen. Hoeveel aangiftes het zijn, heeft het OM niet bekendgemaakt en ook niet van wie ze afkomstig zijn. Koen P. werd in juni aangehouden. Major Marco Kroon mag geen opening van zaken geven over de missie in Afghanistan in 2007, waar hij naar eigen zeggen werd ontvoerd en daarna zijn gijzelnemer doodde. Volgens minister Beideveld van Defensie is dat staatsgeheim en dat blijft het ook zo, wat haar betreft. Gisteren zei de advocaat van Kroon dat de major toestemming zou moeten krijgen om zijn volledige verhaal te vertellen. Alleen dan kan hij alle twijfels rond de situatie wegnemen, denkt de advocaat. Het Openbaar Ministerie onderzocht het afgelopen half jaar of het verhaal van Kroon klopt, maar kon geen aanwijzingen vinden voor strafbare feiten. Op het Spaanse eiland Mallorca is een Nederlander overleden nadat hij was aangevallen door vijf jongeren. Volgens Spaanse media is het slachtoffer een man van 34 die met familie op vakantie was op het eiland. Hij zou rond vijf uur vanochtend in elkaar zijn geslagen bij een tankstation. Daar werd hij bewusteloos gevonden en later overleed hij in het ziekenhuis. Het weer. Bijna overal geregeld zon, alleen in het noorden kunnen vanaf zee wat wolken binnendrijven. In de rest van het land ontstaan er wat stapelwolken. Aan de kust is het een graad of 22, landinwaarts 27.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 It's a sight to see you fade away. The world is this feeling. Catch your breath and leave me reeling. He'll get you in the end. It's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive.